Jurjen met het NOS Journaal. Op de A2 ter hoogte van Vinkenveen is een spookrijder vannacht tegen een tegemoetkomende auto gebotst. Daarbij is zeker één dode gevallen en zijn meerdere mensen zwaar gewond geraakt. De spookrijder botste frontaal tegen een andere auto, meldt de politie. De schade is groot. De botsing gebeurde op de A2 vanuit Amsterdam richting Utrecht. De snelweg is in die richting dicht. Het verkeer van Amsterdam naar Utrecht kan omrijden via Amersfoort over de A9, A1 en A27. De man die eind vorige maand bij een Amerikaanse droneaanval in Afghanistan om het leven kwam... zou geen terrorist zijn, maar een hulpverlener, dat schrijft de New York Times. Een Amerikaanse drone volgde de 43-jarige man urenlang... omdat hij door de VS werd aangezien voor een lid van terreurorganisatie IS. Op videobeelden waar de krant over beschikt is te zien dat hij geen explosieven in zijn auto laat... zoals de Amerikanen dachten, maar jerrycans met water. De man zou hebben gewerkt voor een Amerikaanse organisatie die hongersnood probeert te bestrijden. Bij de aanval kwamen tien mensen om het leven, onder wie zeven kinderen. In een toespraak ter nagedachtenis van de aanslagen van 11 september 2001... roept de Amerikaanse president Biden op tot nationale eenheid. Eenheid betekent niet dat we hetzelfde moeten geloven. We moeten een fundamenteel respect en vertrouwen hebben in elkaar en in deze natie, zegt hij in een video die door het Witte Huis is verspreid. Het is vandaag 20 jaar geleden dat met gekaapte vliegtuigen aanslagen werden gepleegd op het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington president staat stil bij de bijna 3000 mensen die daarbij omkwamen. Amerika herdenkt jullie en jullie geliefden, zegt hij. Het weer bewolkt en vooral in de middag enkele buien. Het wordt 21 graden. Morgen overwegend droog en opnieuw een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB de A7 van Horen naar Heerenveen staat tussen Den Oever en Kornwerderzand nog 10 kilometer file...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 Ja, we hangen tot bouw, we zijn weer woensdag. Veel of missing out, heb een data leuk. Swipe orgies aan die hit, eh, hoe ah. die shit gaat fout, dat wordt raar gespeeld. Fly lekker op Alani, ja, maar ik de koef kaf.